Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Limburgers en Brabanders kunnen vanochtend het beste nog even in bed blijven liggen... en niet de deur uitgaan. Stel je reis eruit als het kan, zegt Rijkswaterstaat. In het zuiden geldt voorlopig code oranje. Op veel plekken ligt een behoorlijk pak sneeuw en er wordt gestrooid. Dat ging niet overal vlekkeloos. In Valkenburg in Zuid-Limburg glipperde vannacht een strooiwagen van de weg. Een grote woningbrand in Elst in Gelderland. Het vuur begon in een schuur, vertelt de brandweer. Nog voor de brand te plaatsen kwam eh, is de brand eh, overgeslagen naar twee woningen die daar eh, zeg maar, naast lagen. Vier woningen zijn erbij ontruimd. Alle bewoners zijn in ieder geval veilig. Het blussen verliep moeizaam omdat er door die schuur een gasleiding liep. Uiteindelijk moest het gasbedrijf erbij worden gehaald om die dicht te draaien. Twee huizen zijn door de brand in Elst voorlopig onbewoonbaar. De gouden bergen voor millennials vallen in het echte leven toch wat tegen. De groep tussen 25 en 45 jaar is de meest verdienende generatie ooit. Maar het geld vliegt net zo hard weer de deur uit. Het AD schrijft over een onderzoek van ABN AMRO naar millennials... die dik 4800 euro bruto aantikken. Zij zeggen dat sparen er niet bij is... door de hoge huur of hypotheek, dure boodschappen en studieschulden. Een derde zegt dat ze daarom wachten met het kopen van een huis... of het beginnen van een gezin. En dan nog een opmerkelijke uitspraak van Joe Biden. Hij denkt dat hij de Amerikaanse verkiezingen had kunnen winnen... als hij had meegedaan. Hij trok zich terug om plaats te maken voor Kamala Harris. Dat is nog steeds een gevoelig punt voor hem, vertelt deze Amerikaanse journalist die de president mocht interviewen. I think it's still a, a little bit of a sore point for him. And he told me that he believes that if he had stayed in the race He could have defeated Donald Trump in November. Zo ging het dus niet. Trump nam het op tegen Harris en won de verkiezingen. Over twee weken begint hij en niet Biden dus aan zijn tweede rondje als president. Het weer nog, veel grijs en in het zuidoosten en oosten dus kans op sneeuw. Op andere plekken valt de neerslag als regen of natte sneeuw. Vanmiddag is er tussen de buien door ook best wat zon. En het wordt max 1 tot 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis mooi van de ANWB.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 die niet of tijdelijk niet leverbaar waren. In Los Angeles zijn de afgelopen uren weer twee nieuwe natuurbranden ontstaan. In totaal woedt er nu brand in een gebied zo groot als de stad Den Haag. Zo'n 100.000 mensen hebben de opdracht gekregen om te evacueren. Volgens uitkeringsinstantie UWV hebben veel mensen die bij Blokker werkten alweer nieuw werk gevonden. De eigen winkels van Blokker zijn sinds begin dit jaar dicht na het faillissement in november. Het weer. In het zuidoosten valt er sneeuw. Het KNMI heeft voor Limburg en Noord-Brabant code oranje afgegeven.